Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Op verdenking van deelname aan een straatrace maandag... is vandaag een man uit Groesbeek gearresteerd. De man van 21 wordt verdacht van roekeloos rijden... en betrokkenheid bij een verkeersongeval in Beugen in Brabant. Bij die aanrijding maandagavond raakte een zwangere vrouw zwaar gewond. Ook een andere man uit Groesbeek raakte gewond. Hij is ook verdachte, maar vanwege zijn verwondingen is hij nog niet aangehouden. Spoorbeheerder ProRail is er nog niet in geslaagd het probleem van de overlast door trillingen van langsrijdende treinen voor omwonenden op te lossen. Een type rubberen kussentjes onder de betonnen dwarsliggers van het spoor heeft een gunstig effect, maar alleen vlakbij het spoor. Blijkt uit metingen op proefvakken. Hoogfrequente trillingen zijn een groot probleem voor bewoners langs het spoor, vooral bij goederentreinen. Sinds vorig jaar zoekt ProRail samen met deskundigen van onder meer de TU Delft naar methoden om die overlast te verminderen. 35 Afghanen die op de lijst stonden om te worden geëvacueerd door buitenlandse zaken... zijn op eigen gelegenheid naar Pakistan gegaan en daar opgevangen op de Nederlandse ambassade in Islamabad. Een aantal van hen heeft geen papieren, de meeste van hen zijn tolk. Vanuit het noorden en oosten van het land komen veel meldingen binnen van stormschade. In onder meer Groningen, Hengelo, Nijverdal, Overdinkel, Sappemeer en Veendam... is melding gemaakt van omgevallen bomen, schade aan woningen en problemen op de weg door harde wind. Het KNMI heeft voor het noorden en noordoosten code geel afgekondigd vanwege zware windstoten. In de loop van de avond neemt de wind weer af, zegt het KNMI. Het weer voor het hele land, wolkenvelden, in het zuidoosten enige tijd regen.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 Geen 50 cent, maar ze fuck met many men Geen 50 cent, maar ze fuck met many men Geen, geen 50 cent, want ze fuck met Echo Ik kan prikken als ik wil, AstraZeneca, AstraZeneca. Ben met Monica, van met Latifa Jessica heeft ossen zwaar, mami komt voor Akara Machiavelli, hele lange tolly.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 And there may come a time when you will forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love been gone. nights with a thousand memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I'll sing for you. Though you can't hear me when I get through. Oh, and feel you near me. Driving in my car. Driving home for Christmas. driving home for Christmas with a thousand memories. Take a look at the driver next to me. He's just the same. He's driving home, driving home, driving home for Christmas. op 106.9 say dead. No, no. He told me I'd grow a gut, and just like he said, he said no.